Femke Woldhuis met... Hm. Je weet niet wat je hoort, zie je het Nou, Femke Wolthuis helemaal in de war, denk ik. Die, eh, die dacht bij de eigen van... ja, ik ben zo uh, geobsedeerd door het voetbal... dat ik heb me verslikt in het nieuws. Er ging iets fout in de techniek, denk ik. Ik heb daar geen invloed op, luisteraars. Maar in ieder geval, we kunnen <laughs> verder met het programma... Tussen App en Vloed. En wat is er allemaal tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort vanavond? Nou, hele mooie muziek. We heeft al eh, een deel kunnen horen in het eerste uur. En uh, we gaan uh, verder met een nummer van Spendau Ballet. Dat doe ik echt voor u. True. MUZIEK dames en heren. Even gewoon nou. Alle gekheid op een stokje. U boft, dames en heren. U boft, want eh, ik heb er zin in vanavond. Tja. Ga maar lekker ontspannen op je stoel zitten. En eh, geniet van mooie muziek. Want eh, ik ben helemaal van plan om dat volle uur tot 12 uur heerlijke muziek voor u te draaien. Ik kan u mededelen, als ik op mijn schermpje hier kijk... want ik heb hier ook een televisie hangen... een klein, beetje gezien eh, wat er gebeurd is eh, tijdens de eerste helft. Een 1-1 stand tussen Brazilië en Kroatië. En eh, ja, het is nog steeds 1-1, luisteraars... voor de mensen die daar toch eventjes belangstelling voor hebben voor het voetbal. Maar ik hoop dat het nog veel meer belangstelling heeft voor mooie muziek. Want wat dacht u van deze, van de Family Dog, The Way of Life... Cowboys playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Zeg Ja, lieverd. Heb jij de goudvissen al schoon water gegeven? Nee, nee, ik heb de goudvissen nog geen schoon water gegeven. En waarom heb jij de goudvissen nog geen schoon water gegeven, joh? Nou, lieverd, ze hadden, ze hadden het water van vorige week woensdag nog niet op. <laughs> geluid van Justin Hayward, de leadzanger van de Moody Blues. Ik zag ze live aan het werk in de Heineken Music Hall een eh, aantal jaar geleden. En eh, ja, die Justin Hayward, ondanks het feit dat hij natuurlijk al eh, nou ja, rond de 70 jaar oud is... zag hij er nog uit als een, of ziet hij er nog uit, zo moet ik het zeggen, als een jonge god. Heerlijke muziekluisteraars luisteraars, wordt ook vaak aangevraagd via Facebook. U kunt dat doen door vriendjes met mij te worden of te zijn... Eh, Charles Duif, Dirk Utrecht, lange ei, dubbel, hè, lange ei met puntjes, dubbel Frederik. Dus DU, lange ei, dubbel F. Eh, word vriendjes met me, ik eh, zal hem meteen accepteren. Dan kunt u via Facebook een leuk verzoekje aanvragen. Dat heeft Karin Kok ook gedaan. En wat voor verzoekje? Mark Anthony met My Baby You. Karin, speciaal voor jou. eyes, I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. Mark Anthony zong speciaal voor Karin Kok dit prachtige nummer eh, Baby You. Ja, luisteraars, zo'n programma maken tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort... maakt niet uit welk, radiostation je zit. Als je zo'n programma moet maken, dan kan je dat gewoon niet alleen. En daarom... Toch wil ik u in alle nederigheid om hulp vragen. Ik heb u nodig. om er vanavond een goede voorstelling van te maken. Voor mij en voor iedereen hier aanwezig. Ja, zo is het gewoon. Eh, daar moet u gewoon rekening mee houden. Dus u kan het niet alleen. U kunt via Facebook natuurlijk uw verzoekjes eh, indienen. En dat eh, gaat u ook vast wel doen. Eh, Karin Kok gaf het goede voorbeeld. En ik ga verder met een heel mooi nummer. Want ik heb zoveel mooie muziek meegenomen vanavond. Ik kon het bijna niet sjouwen. Zoveel mooie muziek was dat. wat dacht u van de celebration die wij tonight gaan vieren? Dat doen we met uh, eh, Pavel Bryson en Roberta Fleck. Tonight I Celebrate My Love. to a sky below. hij mooi of was hij mooi? Ik draaide dus ze in het eerste uur al, luisteraars. Maar omdat ik eh, in de periode dat zij beroemd werden... Eh, ben opgegroeid als puber, zeg maar. Ja, ja. Toen was ik, eh, zat ik eerst in zo'n shadowbandje. Met drie gitaren en een drum. Die bandjes die kwamen als paddenstoelen de grond uit in die tijd. Dan heb ik het over de jaren 60, zo 1965 ongeveer. 64, dat ik, dat ik 16 jaar was. En... Nee, 63. Toen was ik 16. 64 was ik alweer 17. Ja, wat gaat dat hard, hè? <laughs> nou, in ieder geval... Uh, met deze jongens ben ik opgegroeid. If I fell in love with you, would you promise to heb het natuurlijk over de Beatles. If I fell in love with you. Understand, cause I've been in love before. And I found that love was more than just holding hands. If I give my show from the very start that you would love me. en dan had ik het natuurlijk over de Beatles. John, Paul, George en Ringo. En onlangs was het 50 jaar geleden dat, eh, dat ze in Blokker waren. En dat werd daar ook uitbundig eh, nog gevierd. Wel niet met Beatles zelf. Uh, er zijn er nog maar twee over natuurlijk. Maar die waren ook daar niet aanwezig. Maar wel allerlei tribute bandjes. Bandjes die vaak een hele verdienstelijke imitatie geven van de, van de Beatles. Nou, we hebben weer even kunnen genieten van het mooie nummer If Fell. eens even spieken wat ik nog meer voor u heb ik, ik, had beloofd dat ik, eh, dat ik een hoop mooie muziek had meegenomen. Nou, dat klopt ook. Uh, eh, eens dus even spieken, want ik moet even kijken dat ik geen dubbele, nummers draai. Want dat is niet de bedoeling. Uh, to Make You Feel My Love van Adele kent u natuurlijk. Maar Garth Brooks die heeft ook een hele mooie versie van. die had ik meegenomen. known it from the moment that we met. So, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. There ain't nothing that I make you feel my love. nothing like me. Yeah. There ain't nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you. Make you happy Love kent hem natuurlijk volop van Adele, maar deze vond ik ook wel eens mooi om te draaien.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 that my pride was oh no. There's something inside so strong. maakt zo verschrikkelijk sterk. Something inside so strong. Labi Cifre. Something inside so strong. Ja, we kennen de man ook van hits als It eh, Must Be Love. En eh, nou heb ik wel zin in een kopje koffie eigenlijk. Harry. Harry. Nou, Harry toch, jongen. Harry wil niet, luisteraars. Verdorie. Ik ga kijken of Harry eh, alsnog wil. Meester, eh, valt er hier nog wat te zuipen of hoe zit het? Ja, ome Joop. <laughs> ik, had om, ik had om Harry gevraagd eigenlijk. Maar Harry die, eh, die, die, die zou koffie voor me gaan zetten, maar... Eh... Nee, Harry, Harry, Harry vertikt het. Nou, maakt allemaal niet uit. We gaan genieten van Lady of the Dawn. Dat doen we met Mike Betts. Mike Bed, voor mensen die dat niet wisten, eh, was dit met eh, Lady of the Dawn. Een van hun grootste hits, en dan heb ik het natuurlijk over Simon and Garfunkel. Uit de film The Graduate, Mrs. Robertson. just the Robinsons affair. Most of all, got to hide it from the kids. Cuckoo, cuckoo, this is Robinson. Jesus. ik weet niet of u die film heeft gezien, The Graduate. Met eh, eh, Dustin Hoffman, die speelde erin. En eh, het ging allemaal over een verhaal dat hij, hij, papte aan met een vrouw van, nou ja, zo ongeveer 48. Maar die had ook een mooie dochter. Uiteindelijk ging hij met de dochter er vandoor, maar die dochter die zag het op een gegeven moment niet zitten. En die ging met een ander trouwen en toen, aan het eind van de film, stormde hij de kerk binnen... en zei nee, nee, voordat zij het wordt had gegeven. En ging zij alsnog, verliet zij met hem het kerkje. Dat is wat mij bij is gebleven van de film The Graduate... waarvan dit nummer Mrs. Robinson. Ik ben voor Karin Kok even naar de keuken gelopen... want daar zat Leo Seer. Die zat daar aan de koffie. En eh, eh, ik zeg, Leo, wil jij misschien wat voor Karin zingen? Eh, maar Leo die was alweer in de gang, dus die, die heb ik achterna gezeten. Maar het geluk is dat je... Eh, when I close your eyes, I'll be with you. Nou, ik heb mijn ogen dicht gedaan en verdraaid luisteraars. Karin, wat een geluk. We hebben hem gevangen. Speciaal voor jou. When I Need You, Leo Sayer. heart. a, a Sayer. luistert altijd nog naar Tussen App en Vloed. luisteraars, omdat ik het zo'n prachtig nummer vind. En Roberto Roberta Fleck die zingt het prachtig, maar George Michael doet het ook heel mooi. First time ever I saw your face. Prachtig nummer. first time ever I saw. first time morgen stond, de avond staat. Helaas, dit is nog weer het eind. Scheiden nou maar hè? Weet je maar nou. Dank u voor vandaag voor het luisteren. En graag tot volgende week. Zelfde tijd, dezelfde zender. Is het nu al af afgelopen? Ja, bijna. Want eh, ja, de klok is onverbiddelijk. We gaan met een droom eruit. Ik wens u allemaal een hele fijne vrijdag en straks een eh, lekker weekend natuurlijk toe. Morgen mooi weer en ik hoop dat het eh, ook zaterdag en zondag zo eh, wordt voor u en voor mij natuurlijk. Dank voor het luisteren. Tot volgende week donderdag met weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort.